is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Door een uitspraak van de Hoge Raad was de kaart ineens gratis. Vandaag behandelt de Tweede Kamer de wet en daar lijkt een meerderheid voor te zijn. Donner had de Eerste Kamer gevraagd zijn wet met voorrang te behandelen... maar volgens de Kamer kan het best over twee of drie weken. Bij rellen in het noorden van Kosovo zijn vier militairen van de KFOR Vredesmacht... en zeker zeven Kosovaren van Servische afkomst gewond geraakt... De regering van Kosovo wil eigen troepen aan de grens met Servië stationeren, maar de etnische Serviërs proberen dat te verhinderen. De KFOR-militairen werden door een groep van zo'n 1500 betogers aangevallen toen ze een wegversperring wilden opruimen. In Sarajevo hebben 60 Nederlandse militairen gisteren een medaille gekregen. Daarmee kwam een einde aan 20 jaar Nederlandse militaire inzet in Bosnië. Nederland deed mee aan internationale vredesmissies, onder meer om toe te zien op de naleving van het akkoord van Dayton waarmee in 1995 een einde kwam aan de oorlog in Bosnië. Bij de uitreiking van de medailles zei generaal-major Middendorp dat een boek wordt gesloten, maar niet vergeten. Griekenland voert een belasting in op onroerend goed. Het Griekse parlement heeft met de extra belasting ingestemd, waardoor het land een nieuwe internationale lening kan krijgen van 8 miljard euro. Meer dan 5 miljoen Grieken gaan de extra belasting betalen via de elektriciteitsrekening. Wie niet betaalt, krijgt geen stroom. Minister Rosenthal betreurt het besluit van Israël om 1100 huizen te bouwen in Oost-Jeruzalem. Volgens Rosenthal is de stap slecht voor het vredesproces. Minister Clinton uitte ook kritiek op de bouwplannen van Israël. De VS roept Israël en de Palestijnen op geen besluiten te nemen die hervatting van het vredesproces bemoeilijken. Het weer, eerst op veel plaatsen mist. In de loop van de ochtend breekt de zon door.